Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Britney Griner zit met kerst niet in een Russisch strafkamp. De Amerikaanse basketbalster is vrijgelaten en is op weg naar huis. Begin dit jaar werd Griner in Rusland opgepakt omdat ze cannabisolie bij zich had. Stond wel wat tegenover haar vrijlating, zegt correspondent Iris de Graaf. Amerika moest namelijk deze man laten gaan. Victor Boet is een eh, Russische wapenhandelaar die in de VS een straf van 25 jaar uitzat. En hij zat daar al 10 jaar vast omdat hij wapens geleverd zou hebben aan terroristen. De Taliban bijvoorbeeld, Al-Qaeda en ook regimes die genocide plegen zoals in Rwanda. En hij werd eh, ja, de koopman des doods genoemd en ook de populaire de film Lord of War is op zijn eh, leven gebaseerd. Britney en haar vrouw willen zich nu gaan inzetten om ook andere politiek gevangenen terug te halen naar Amerika. En het is nog vaag of het kabinet nou op 19 december met excuses komt voor het slavernijverleden. Premier Rutte zat vandaag aan de koffie met organisaties die zich bezighouden met dat slavernijverleden. En hij zei dit na afloop. Er zijn drie belangrijke momenten. Er is een belangrijk moment op 19 december. En deze groep wil proberen gezamenlijk, kabinet en de groep, een succes te maken van het betekenisvolle moment op 19 december. Dit is pas klaar als eh, de laatste persoon in Nederland die gediscrimineerd wordt op grond van zijn of haar huidskleur, als die discriminatie gestopt is. De organisaties zien het liefst dat het kabinet op 1 juli volgend jaar met excuses komt, want dan is het 150 jaar geleden dat de slavernij in ons land werd afgeschaft. En een gratis verjongingskuur voor Zuid-Koreanen volgend jaar. Op papier dan. Nu is het nog zo dat je in Zuid-Korea al een jaar oud bent als je geboren wordt. En je bent dan pas op nieuwjaarsdag weer jarig. En nu gaan ze gewoon net zo tellen als in de rest van de wereld. Krijg je nog het weer. Vooral in de zuidelijke helft van het land vallen er wat pittige buien. En vanavond wordt het overal droog. Op sommige plekken kan het morgenochtend wel weer glad zijn. Morgen vooral aan zee wat zon en ook nog hier en daar een bui.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 De A4 Amsterdam-Den Haag een kwartier vertraging tussen Schiphol en Roelof En je bent ook een kwartier langer onderweg op de A9 naar Alkmaar tussen Batuverdorp en Velzen. Op de A27 richting Almere tussen Beeldhoven en Eemnes eh, rijdt het langzaam en dat kost je 10 minuten extra.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 Het kabinet lijkt vast te houden aan 19 december... om excuses te maken voor het slavernijverleden. Sommige belanghebbenden vonden die datum te snel. Amerikaanse basketbalster Britney Griner is vrijgelaten uit de Russische strafkolonie waar ze gevangen zat. Ze werd in februari opgepakt in Moskou met cannabisolie in haar bagage.